Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De Nederlandse economie krimpt dit jaar met 0,9 procent. Dat verwacht de Europese Commissie. De commissie is somberder over de Nederlandse economie dan het Centraal Planbureau. Dat gaat uit van een krimp van 0,5 procent. De oorzaken voor de verwachte verslechtering zijn onder meer de recessie waarin Nederland zit en de dalende koopkracht. De commissie verwacht een milde recessie voor de hele eurozone. Van de 17 eurolanden krimpt in 8 landen de economie. Koningin Beatrix blijft langer in de wintersportplaats Leg vanwege de gezondheidssituatie van prins Friso. Ze komt komend weekend wel kort even terug naar Nederland, maar gaat daarna meteen weer naar Oostenrijk. Prins Willem-Alexander, prinses Maxima en hun kinderen blijven nog een hele week in Leg, maar dat lag al in de planning. In Schiedam is een softbaltrainer opgepakt omdat hij twee 14-jarige meisjes zou hebben misbruikt. De moeder van een van de meisjes belde de politie omdat haar dochter een relatie had met een oudere man. De 43-jarige man had het meisje ontmoet op een softbaltoernooi. Bij zijn aanhouding bleek dat hij mogelijk ook nog seksueel contact had met een meisje uit zijn eigen team. Nederlanders geven minder uit aan muziek, tv-series, films en games. De omzet daalde het afgelopen jaar met 3% naar 819 miljoen euro. Die daling wordt voor een deel goed gemaakt doordat consumenten steeds vaker films en muziek legaal downloaden. In Frankrijk staat een dorp te koop voor 330.000 euro. Het zo goed als uitgestorven Saint-Nicolas-Corbéfy ligt in de buurt van de stad Limoges en is zwaar in verval. Er staan 20 huizen, een restaurant en een zwembad. Door de ontvolking van het Franse platteland woont er niemand meer. Van een koper wordt verwacht dat hij het hele dorp opknapt. Het weer bewolkt en af en toe zon. Het is zo'n 12 graden. Morgen grijs en regenachtig. Ook dan een graad of 12. In het weekend droog en geregeld zon. Dit was het NOS Show. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er staan nu geen files. Ik geef u de aangekondigde snelheidscontroles van vandaag. Op de A27 staan ze tussen Utrecht en Almere. En op de A37 tussen Hogeveen en de Duitse grens. Natuurlijk kan er ook op andere plekken worden gecontroleerd.